Vijf uur. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Eemnes 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Alfred Haarlem en knooppunt Koenplein 4. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij Berkel en Rode 3 kilometer. Er staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid 5 kilometer. En een stukje verderop bij knooppunt Kleinpolderplein 4 A15 nou, Europort richting Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 7 kilometer. En verderop richting Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. En vanuit Gorkum naar Rotterdam op de A15 bij hardingsveld Giesendam 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer. A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 en op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Bildhoven, 3 kilometer.